Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf dit weekend de avondklok. Een heftige maatregel, zei premier Rutte in de persconferentie. Maar nodig om nu een nieuwe golf in maart te voorkomen. En dus moeten we van half negen tot half vijf binnen blijven. Deze meiden op straat in Amsterdam, die snappen hem wel. Ja, ik ben het wel mee eens, moet ik zeggen. Ja. ja, je ziet toch wel veel jongeren ook nog eh, op social media feestjes houden. Dus, eh, Jullie zijn zelf jongeren? ja, inderdaad. Maar dan zie je ook wat de rest doet. Dus... Eh, ik denk dat het wel eh, impact gaat hebben, ja. En als je gewoon op tijd naar bed gaat, dan hoef je er weinig last van te hebben, zegt deze jongen. Eh, ik ben half negen, ben ik gewoon, eh, lig ik rustig in bed. <laughs> ik ik werk ook nog gewoon door de week gewoon thuis, dus er zal niet zo heel veel veranderen. De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan. Als dat zo is, krijgen we dus vanaf zaterdag of zondag een avondklok. Dus ook een maatregel die nu meteen al ingaat. Vanaf nu mag er nog maar één iemand over de vloer hebben. Een heftige explosie in Madrid. De bovenste drie verdiepingen van een gebouw in het centrum van de Spaanse hoofdstad zijn verwoest. We weten nog niet wat de oorzaak is van de klap en of er slachtoffers zijn. Het gebouw ligt pal naast een verpleeghuis. En over een paar uur heeft Amerika een nieuwe president, Joe Biden. Nou, hoe zien de komende uren eruit? Collega Martijn Middel, die geeft je een overzicht. Op dit moment zit Joe Biden nog in de kerk. Dat is traditie. Geloof speelt een grote rol in de Amerikaanse politiek. Zometeen om 5 uur begint de ceremonie bij het Capitool. Belangrijke gasten komen binnen, onder wie oud-presidenten. En dan zingt Lady Gaga het volkslied. Ook J-Lo treedt nog op om vijf voor zes. Dan wordt Kamala Harris ingezworen en daarna legt Joe Biden de eet af. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. Net als zijn voorgangers. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. En Biden houdt nog een speech Donald Trump is er niet bij zo. Hij is op weg naar Florida, waar hij gaat golven op zijn eigen resort. Het weer, de wind neemt vanavond en vannacht nog verder toe. En aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen neemt de wind wat af, vallen een paar buien en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een te hoge vrachtwagen op de A10 Koenplein richting Watergasmeer bij de Zeeburgertunnel.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 Please forgive me now I see that I've been blind. your love ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zoals verwacht wil het kabinet dit weekend een avondklok instellen... van half negen s avonds tot half vijf s ochtends. De Tweede Kamer moet er wel eerst nog akkoord mee gaan... en debatteert er morgen over. Mensen die worden gevaccineerd met het coronavaccin van Pfizer... krijgen hun tweede prik later. Niet na drie, maar na zes weken. Daardoor kunnen 60-plussers eerder hun eerste vaccinatie krijgen. Een zware explosie in Madrid heeft dan zeker twee mensen het leven gekost. Door de ontploffing werden de bovenste verdiepingen van een gebouw in het centrum verwoest. Volgens de burgemeester van Madrid lijkt het erop dat de explosie het gevolg was van een gaslek. Het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind in kracht toe. Morgen vroeg aan de kust mogelijk zeer zware windstoten. Verder is het morgen bewolkt bij 8 graden. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué te va a bien, pero no te quiere como yo habrá más amores. Tú yo fuimos uno, no se muera y antes del desayuno.